Uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal... kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren... in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze er soms alleen voor... of zagen ze helemaal van de procedure af. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat. Maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel aanvragers zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie. Het werd volgens de onderzoekers ook veel te laat opgemerkt. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Het gaat om zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen er 403.000 migranten naar Nederland. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan vorig jaar. Naast de oorlog in Oekraïne zijn werk en gezin de oorzaak van toegenomen migratie. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in een week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Jeff Kenny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij er precies mee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten... maar hij is nog niet in het openbaar gezien. Tijdens een vlucht van Hawaiian Airlines van Honolulu naar Sydney... zijn zeven mensen lichtgewond geraakt. Het vliegtuig werd 40 minuten voor landing onverwachts getroffen door turbulentie. Passagiers beschrijven hoe ze uit het niets tegen het dak van het toestel zaten... en vervolgens weer op de grond vielen. Aan boord waren 163 mensen. Eén passagier en drie bemanningsleden werden eenmaal in Sydney naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Alleen de passagier is nog in het ziekenhuis. Het weer, buien trekken richting het oosten van het land. Ook kan het onweren en lokaal hard waaien. Komende dag is het eerst zonnig, daarna bewolkt en smiddags is er weer regen. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.